Clemens Peters met het NOS Journaal. In Parijs zijn betogers tegen de nieuwe arbeidswet slaags geraakt met de politie. Agenten werden bekogeld met flessen en stenen. En de politie heeft charges uitgevoerd en waterkanonnen ingezet. Elf mensen raakten gewond en vijftien anderen zijn gearresteerd. Aan de demonstraties zouden tienduizenden mensen meedoen... onder wie ook personeel van de Eiffeltoren. En die is vandaag om die reden dicht. De oppositie in de Tweede Kamer eist voor dit jaar nog minstens 150 miljoen euro extra voor veiligheid. Gisteren werd bekend dat er volgend jaar 300 miljoen euro bijkomt. Maar volgens de oppositiepartijen is dat nu geld nodig. CDA en de Buma is bang dat er dit jaar mensen ontslagen zullen worden... terwijl er volgend jaar nieuwe krachten aangenomen kunnen worden. Vorige maand hebben weer iets meer mensen asiel aangevraagd in Nederland. Maar in vergelijking met mei vorig jaar is de instroom gehalveerd. De grootste groep asielzoekers kwam uit Syrië, maar er komen ook veel Albanese. Hun aantal is sinds vorig jaar zomer enorm toegenomen, al wordt hun aanvraag bijna altijd afgewezen. Een paar weken geleden werden de eerste Albanese teruggevlogen naar hun land. Twee jongens van 14 en 15 jaar uit Apeldoorn zijn aangehouden voor een gewapende overval op een tankstation in die plaats. De twee tieners worden ervan verdacht dat ze op 21 april de medewerkster van het tankstation bedreigden met een vuurwapen en geld eisten. Nadat ze dat geld hadden gekregen, gingen ze er vandoor op een scooter. Op de visafslag in Scheveningen is traditiegetrouw het eerste vaatje haring geveild. De Hollandse Nieuwe bracht 90.000 euro op. En dat is veel meer dan vorig jaar. Toen werd 53.000 euro betaald en het jaar daarvoor 56.000. Het eerste vaatje is gekocht door het moederbedrijf van supermarktketen Plus. De opbrengst gaat naar een goed doel, de stichting Het Vergeten Kind. Liefhebbers kunnen zich vanaf morgen te goed doen aan de nieuwe haring. Het weer, buien met kans op onweer en plaatselijk veel regen. De rest van de week blijft het buiig. Pas in het weekend wordt het droger, maar ook iets frisser. En dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bakker van de ANWB. Er staan files met meer dan een kwartier vertraging op de A2 van Amsterdam naar Utrecht bij Breukelen 3 kilometer. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Nieuw-Vennep 11 kilometer. En verderop bij Zoeterwoude nog eens 16 kilometer. Op de A9 van Alkmaar naar Diemen bij de afrit AMC 9 kilometer, vertraging ruim 20 minuten. A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Bij de Meren 15 kilometer met zo'n 25 minuten vertraging. Verderop bij Nieuwebrug 8 kilometer. Daar is de vertraging een kwartier. En tussen Delft en knooppunt Prins Klausplein 4 kilometer op de A13. Ook daar is de vertraging 15 minuten. Na een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij knopen Terbrechtseplein 7 kilometer. De linkerrijstrook staat dicht. Drie kwartier vertraging op de A29 vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom bij knoop het Hellegatsplein. De file is 14 kilometer. En op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar 4 kilometer.